De golven die zingen en zacht ruist de wind. Adios, adios, my darling. De droom onze liefde verdwijnt als de wind. Adios, adios, my darling. Nog eenmaal streel ik nu je goudblonde haar. Je ogen die zeggen het afscheidshandzwaar. Er is geen tot weerziens, wij gaan uit elkaar. Adios, adios, my darling. Mm. Adios, adios, my darling. Adios, adios, my darling. Niemals streel ik nog Je goudblonde haar, je ogen die zeggen, het afscheid had zwaar. Er is geen tot weerziens, wij gaan uit elkaar. Adios, adios, my darling. Adios. Adios, my darling.